Raymond Seré met het Journaal. De overheid en consumentenorganisaties zijn het na jaren van onderhandelingen eens geworden. Het papieren kaartje verdwijnt met ingang van 9 juli. Wie met de trein wil reizen, maar geen OV-chipkaart wil aanschaffen... kan een chipkaart voor eenmalig gebruik kopen. De treinreis wordt dan 1 euro duurder. Dat is omdat de productiekosten van een chipkaart hoger zijn... dan die van een papieren kaartje, zegt het Nationaal OV-beraad. De eenmalige chipkaart is te koop bij een automaat of een NS-servicebalie. En net als bij de OV-chipkaart moet een reiziger met de eenmalige chipkaart in- en uitchecken. Minister Schippers wil dat antibioticaresistentie wereldwijd wordt aangepakt. Ze gaat een internationale ministeriële conferentie organiseren. Antibioticaresistentie is volgens de minister een groeiend internationaal grensoverschrijdend probleem. Doordat er te veel en vaak slordig antibiotica worden gebruikt... bieden steeds meer bacteriesoorten weerstand tegen de werking van antibiotica. Schippers is op 25 en 26 juni in het Haagse Vredespaleis gastvrouw van de conferentie met de WHO en de Verenigde Naties als co-sponsor. Op een markt naast een busstation in de Nigeriaanse stad Jos zijn twee bommen ontploft. Daarbij zijn volgens de BBC zeker 40 mensen om het leven gekomen. De bommen zaten in een vrachtwagen en in een busje. Ze ontploften enkele minuten na elkaar. Aangenomen wordt dat het gaat om een aanslag van Boko Haram. Het gebied is eerder doelwit geweest van de islamitische terreurgroep. De man uit Sprangkapelle heeft een celstraf gekregen van ruim negen maanden... omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging euthanasie verstoorde. Hij veroorzaakte ophef en weigerde weg te gaan toen hem dat werd gevraagd. Daarmee verstoorde de 28-jarige man in een woonzorgcentrum in Waalwijk... de laatste momenten van de stervende en de familieleden. De rechter zei zich zorgen te maken over de man. Hij is ook fanatiek tegen abortus en vindt dat artsen die daaraan meewerken moeten worden vermoord. En dan het weer, kans op onweersbuien vanavond en vannacht breiden die zich uit. Morgen wordt het opnieuw warm, later op de dag morgen stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Dorp een file van 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, daardoor zijn er twee rijstroken dicht.